Dit is Ewout Jong met het NOS-journaal. In een aantal oude panden van de failliete winkelketen V&D... komen waarschijnlijk tijdelijke outlet-stores. Door het wegvallen van V&D is in veel binnensteden een probleem ontstaan... omdat voor de grote winkelpanden niet snel nieuwe huurders te vinden zijn. Van de 62 V&D-panden is nog maar een klein aantal opnieuw verhuurd. Er komt nu in Alfa aan de Rijn een tijdelijke meubel-outlet in het oude V&D-pand... en in Maastricht een tijdelijk winkelcentrum. Beveiligers op Schiphol gaan actie voeren. De luchthaven liet een ultimatum van vakbond FNV passeren. Die eiste dat Schiphol en de beveiligingsbedrijven met concrete maatregelen komen... om de werkdruk te verlagen en de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Wat de acties precies gaan inhouden kan de FNV nog niet zeggen. De kans is wel groot dat ze deze week al beginnen. Thailand sluit een aantal toeristeneilanden in de Andamanse zee voor vijf maanden om de natuur te laten herstellen. Eén eiland, Koh Tachai, blijft ook daarna verboden terrein. Op het eiland komen elke dag ruim duizend toeristen, terwijl 70 eigenlijk het maximum is. De toeristen laten ook veel rommel achter. Volgens de regering zijn toeroperators op de hoogte gebracht van de sluiting. Wie nog wel reizen aanbiedt naar de eilanden kan een boete krijgen of zijn vergunning verliezen. NAC en Go Ahead Eagles zijn door naar de volgende ronde van de play-offs voor promotie naar de eredivisie. NAC versloeg in Breda FC Eindhoven met 2-0 en VVV speelde met 2-2 gelijk tegen Go Ahead Eagles. De ploeg uit Deventer gaat door omdat ze vorige week thuis met 1-0 wonnen. Go Ahead speelt nu tegen de Graafschap om een plek in de eredivisie. NAC tegen de winnaar van Willem II Almere City en die spelen later vanmiddag. Het weer, Wisselend bewolkt met in het zuidwesten nog wat zon en verspreid een bui. Vanavond wat droger en vannacht ook een paar opklaringen... met minima tussen 5 en 8 graden. Morgen afwisselend wolken en zon en in het oosten en zuidoosten een enkele bui. Dan wordt het een graad of 15. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB valt eigenlijk wel mee met de drukte in de Randstad. De pingso-drukte is vooral merkbaar in het eh, midden van het land en in Zeeland. Wel wat files eh, op de A1 Apeldoorn-Amsterdam. Langzaam rijden bij Hoevelaken en bij Eembrugge. En bij knooppunt Diemen, daar staat 9 kilometer. De A28 Zwolle-Amersfoort, daar is de druk tussen Strandhorst en Nijkerk.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 Nee, nee. Ik doe niet meer mee. Doe er niet aan mee. Denk jij dat ik iets wat van waarde is? Mij doet wie dan ook om neem me laat. Vergeet het maar. Ik zei vergeet het maar. En als we schuldig zijn de aanklacht is, dan zeg ik arresteer me maar Arresteer ah, me maar.